Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van me houdt kaal en versleten zijn Patty haar kleren. Ondanks die kleren hoort Patty bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij. Bij vrouw. Ook al woon je in een krot met de huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. komen. Maar als ik kom is het misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader. Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. Het aan haar einde gekomen. Gisteren vond men haar in de rivier. Betsy, hoort op bij jou. Nooit wil een ander als vrouw. Mijn geluk is voorbij, jij bent niet meer bij mij. strach me.